van der Linden met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Gene Hackman en zijn vrouw waren waarschijnlijk al negen dagen overleden toen ze werden gevonden in hun huis. De pacemaker van Hackman stopte er op 17 februari mee, blijkt uit politieonderzoek. Afgelopen woensdag werden de Oscar-winnaar en zijn vrouw Betsy gevonden in een huis in Santa Fe. Ook hun hond was overleden. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. De politie gaat momenteel niet uit van een misdrijf. Er worden nog testen gedaan om te zien of medicijnen een rol hebben gespeeld. President Trump zegt niet meer geïnteresseerd te zijn in een grondstoffendeal met Oekraïne... na een fel gesprek met president Zelensky. Trump en vicepresident Vance maakten Zelensky allerlei verwijten voor de camera's in het Witte Huis. De Oekraïense president zei tegen Fox News dat hij de VS niet wil verliezen als bondgenoot... maar dat hij ook geen excuses maakt voor het gesprek. Europese leiders hebben zich na de discussie achter Oekraïne geschaard. Volgens de EU is het duidelijk dat de vrije wereld een nieuwe leider nodig heeft. Op het Franse eiland Réunion zijn zeker drie mensen omgekomen door een orkaan. Die raasde over het eiland met windstoten van meer dan 200 km per uur. De storm blies ook daken, deuren en ramen van veel gebouwen weg. Réunion ligt ten oosten van Madagaskar. Twee jongens die zijn aangehouden na de dood van een 16-jarige scholier... worden verdacht van het plannen van een moord op iemand anders. De leerling werd een maand geleden zwaar gewond gevonden... in het Haagse Hofland Lyceum. Hij overleed een dag later. De politie hield twee jongens van 15 en 19 jaar aan. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat ze van plan waren... iemand anders te vermoorden dan wel te mishandelen, meldt Omroep West. Op wie ze het voorzien hadden is niet bekend. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het is min 1 tot 3 graden.